Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De oppositie is woedend over de toeslagennotulen. Vorige week kwam RTL Nieuws al met belangrijke informatie... en gisteren kwamen die documenten dan ook echt naar buiten. Zo blijkt onder meer dat Kamerleden die kritisch bleven doorvragen over de toeslagenaffaire... irritant werden gevonden niet oké, okay, vindt onder meer denkleider Azarkan. Er wordt dus door allerlei ministers gezegd... ja, het is toch niet de bedoeling dat ze zich zo gaan profileren. Ze moeten een beetje hun plek kennen. Ja, dit is echt onthutsend en het is eigenlijk ja, ontluisterend... dat dan de Kamer haar werk gewoon niet kan doen. Donderdag gaat het natuurlijk verhaal verder, dan is er een debat. Een groep asielzoekers kan alsnog een Nederlands paspoort krijgen. Het gaat om mensen die in 2007 hoorden dat ze door het generaal pardon mochten blijven. Ze zouden na vijf jaar een Nederlands paspoort kunnen aanvragen... maar in de tussentijd werden de regels strenger. Daardoor vielen zo'n 10.000 mensen alsnog buiten de boot. Voor mensen die destijds minderjarig waren, wordt nu een uitzondering gemaakt. Meerdere leraren doen aangifte na een uit de hand gelopen examenstunt op het Bussumse Willem de Zwijger College. Volgens NH Nieuws werden docenten bedreigd en zelfs aangevallen. Het ging bij de stunt dus helemaal mis. Er werd door dronken jongeren met flessen gegooid, ook werden dingen vernield. De politie moest de leerlingen uiteindelijk uit elkaar drijven. En het vertrouwen in koning Willem-Alexander is sinds de ophef over zijn vakantie naar Griekenland afgelopen herfstvakantie weer ietsje gestegen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Koningsdag-enquête van bureau Ipsos in opdracht van de NOS. Iets meer dan de helft van de mensen heeft vertrouwen in de koning. Door dat Griekse tripje kreeg het een flinke deuk en die deuk is nog niet helemaal uitgedeukt, zegt verslaggever Josephine Trehi. Dat heeft gewoon mee te maken dat je de koning en de koningin ook eh, minder ziet. Die werkbezoeken die ze gedurende het jaar doen zijn nu allemaal online, komen niet terug in de media. En eh, het is gewoon zo dat om dat vertrouwen eh, terug te winnen, dat je dan eh, zichtbaar moet zijn als koning. En dat gebeurt gewoon nu bijna niet. Ongeveer 70% van de Nederlanders is wel te spreken over onze koningin. Maxima staat al jaren dik op één in het populariteitslijstje van ons koningshuis. Ja, er mag dan weinig deze Koningsdag, maar we krijgen er wel prachtig weer bij. Flink wat zon, niet te veel wind en dan gaat je of 16 vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan niet bijzonder veel files in de regio. Maar op de A4 staat nog wel 11 kilometer file van Amsterdam naar Den Haag...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 If then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. consultant with the sultans of swing. a crowd of young boys fooling around in the corner. dressed in their best brown baggies in their platform soles.